Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Defensie heeft in een televisietoespraak opgeroepen... om de juridische hervormingen in het land voorlopig stil te leggen. De verdeeldheid over die maatregelen, ook binnen het leger en de veiligheidsdiensten... brengt volgens de minister de nationale veiligheid ernstig in gevaar. Er zijn al weken protesten tegen de hervormingen... van de ultrarechtse regering van premier Netanyahu. Het plan is dat het Hoge Rechtshof minder macht krijgt... ten gunste van het parlement. De eerste grote bosbrand dit jaar in Spanje is na drie dagen nog niet onder controle. Inmiddels heeft de brand een omtrek van 40 kilometer. De brand woedt op 60 kilometer boven de stad Valencia. De brandweer probeert hem al sinds donderdag onder controle te krijgen... maar vannacht wakkerde hij opnieuw aan. 1500 mensen zijn geëvacueerd. Er wordt nog onderzocht hoe de brand is ontstaan. In grote delen van Spanje was het de afgelopen weken uitzonderlijk warm en droog. Op Eindhoven Airport is een groep van zo'n 100 activisten van Extinction Rebellion opgepakt, zegt de marechaussee. Enkele honderden actievoerders betraden het platform van de luchthaven. Ze waren naast de privévliegtuigen gaan zitten. Een groot deel van de demonstranten gaf geen gehoor aan de politieoproep te vertrekken. Zij zijn aangehouden. Op de Italiaanse eiland Lampedusa zijn in 24 uur tijd meer dan 2000 migranten aangekomen. Een record. Volgens een Italiaans persbureau waren bijna alle boten vertrokken uit Tunesië. Het aantal vluchtelingen dat via de Middellandse Zee Italië bereikt neemt snel toe. Komende nacht gaat de zomertijd in. Om twee uur gaat in de hele Europese Unie de klok één uur vooruit. Daardoor is het in de ochtend langer donker en s'avonds langer licht. In de laatste week van oktober, sorry, in het laatste weekend moet ik zeggen... gaat de standaardtijd weer in, ook wel wintertijd genoemd. Het weer, Wind en buigheid nemen af. Het wordt op steeds meer plaatsen droog. Komende nacht trekt een regengebied over het zuiden. Elders blijft het zo goed als droog. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen in het midden en zuiden van het land. Van tijd tot tijd regen, in het noorden droog en soms zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9 naar Alkmaar is dicht bij knooppunt Holendrecht door werkzaamheden. Omrijders staan daar door in de file op de A2 naar Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam rijden. De vertraging daar is een kwartier. A10 Noord richting eh, Zaanstad tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 6 kilometer met een kwartier oponthoud.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 in the town Come make decisions on the road. when you're around Taking all the ground, getting on the knees Kissing the ground while you kept your feet Is this looking good to you? Is this good enough for you? letting in the town Come make decisions on the own when you are out Taking over crown, getting on your knees Kissing the ground where you kept your feet Is this looking good to you? Is this good enough for you?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 En dat kunnen ze heel goed bij eh, Richard Cray en Lisat. Maar eerst hoor je Calvo met Get Down On It. dat is weer een, eh, een, een versie eh, die vorig jaar opnieuw is. Nee, wat zeg ik? Twee jaar geleden alweer. We zitten in je jaar 2023 en 2021 hebben ze een nieuwe remix van deze plaat gemaakt. Je hoort het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Hier is Calvo. What you gonna do? Do you wanna get down?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 Let me hear you say, oh yeah. yeah. Rescue me, I blow up your job. to blow the roof right off for hip hop. For hip hop. body. You rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. Uh, it's your best best bitch from the EA And I've been smoking weed all day in the bar and damn it all up oh, Well, he my pal when I he, he, yeah. I took it over one spot, I jump skip then I hop I'm so hot, you can't forget me Nice to the yes, yes, y'all I'ma take a pause, cause I be feeling myself like I was T-Balls Oh, uh. the L-Y-T to the E make them scream ass on his hands. Yo, all your MCs out, Missy make the green. green, green, green rock the body, you rock the body that rocks the body. I rock the body that rocks the body, you rock the body that rocks the body. I rock the body that rocks the body, you rock the body that rocks the body. I rock the body that rocks the body, you rock the body that rocks the body. FM's Nightwalk. I roll the best weed cause I got it going on. Mario Zandvoort. Mario, Mario Zandvoort. Ja, en dat was muziek van eh, Dr. Dre, Fusing Snoop Dogg met Steel Dre. En dan een Bruno B en Lazy Beat remix. En zo werd het even tijd voor eh, een beetje shownieuws. Afhankelijk zou de documentaire over Ed Sheeran gaan over de totstandkoping van zijn eh, nieuwe album. Totstandkoming. Maar toen werd zijn vrouw ernstig ziek en overleed zijn beste vriend. De documentaire is vanaf 3 mei te zien bij, bij Disney+. Plus bij de streamdiensten. Mijn persoonlijke leven probeer ik altijd te beschermen, schrijft Sharon. De enige documentaire waar ik ooit aan meewerkte was er een die eh, zich richtte op mijn muziek. Disney benaderde hem om een eh, documentaire te maken over het creëren van zijn volgende album Subtract. Toen mijn leven een paar grote inwendingen nam, veranderde het onderwerp van het eh, album. En dat gold ook voor de documentaire. Het werd iets heel anders dan ik had gedacht. Dus ja, je moet het even afwachten. Vanaf 3 mei is hij te zien op Disney+. Plus de documentaire in de achtergrond van, van zijn nieuwe album Subtract. En uh, eh, Antoon Engel, een film over het leven van zanger Antoon... is op 21 en 23 februari in de bioscoop te zien. Distributeur uh, WW Entertainment heeft de trailer van de documentaire... Eh, afgelopen zondagavond online gezet. Dat was vorige week, hè. En de volgende artiest eh, de afgelopen drie jaar. En nee, de, de, de, producent volgde de artiest de afgelopen drie jaar. In die periode maakte hij snel carrière met onder meer de hit Vruchtstrook. Anto mocht op zijn 15 uh, eh, aan de Herman Brood Academie beginnen. Daarmee was hij de allerjongste student die de eh, popacademie ooit heeft toegelaten. En in 2022 was de jonge rapper de meest gestreamde artiest van Nederland. Ook trad hij twee keer op in een uitverkochte Ziggo En vorige maand won Anto in de Q-Music Top 40 Award voor beste artiest. Dus eh, ja, 21 en 23 april zit dat in je agenda in de bioscopen. De kaartverkoop is afgelopen maandag begonnen. De film Antoon met Engel. Dus eh, ik ben benieuwd. Ik ga hem toch even kijken. Dus ik, eh, ik ga hem even bellen van de week. En <laughs> dan vraag ik even of ik hem alvast mag hebben op, eh, op, eh, op, eh, op een dvd'tje of zo. Dus, maar ik weet niet of, of de platenmaatschappij erin trapt, maar wie weet. TVM Zandvoort, de Nightwalk. Zaterdagavond, de Nightwalk Mainstage. Het begin van je stapavond met alleen maar lekkere muziek. Onderweg zometeen Marshall Jefferson en Kaylee Lead met Get Lucky. Maar eerst voor hier Jamie Jones met Lose My Mind. Okay, looking for a certain type to favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. Rivera, samen met eh, James Stark met Set You Free. Je hoorde de main vocal mix nou, voor muziek van Marshall Jefferson en Kaylee Light met Get Lucky. CWM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort.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 Raimundo achter de deks. En vanavond heeft hij meegenomen Ruben Vitalis, Sheila Hill en MC is Jan Top. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen, aan de rechterhand komen we bij Club Air. Daar is vanavond Throwback. Het begint ook om drie uur, duurt tot vijf uur in de ochtend. Waarschijnlijk hebben ze geluisterd, want eerst was het half vijf. Maar eh, de afgelopen twee weken was dat. En nu is het weer gewoon tot vijf uur. ben eh, je welkom in Club Air met het feestje Throwback. En dat is natuurlijk hip-hop en R&B. En voor meer informatie afgekorte letters eh, Throwback. Het is thrwbck.nl. Of gewoon op de website van eh, de club zelf, air.nl. Dat is natuurlijk hiphop en R&B. Als je daar nog meer van houdt, is het natuurlijk het wekelijkse feestje Encore in de Melkweg. En dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht, nu tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. Het feestje Encore, dat is ook uh, hiphop en R&B. Dat is natuurlijk de home of hiphop en R&B. En een lidmaatschap is niet verplicht, alleen je moet wel 18 jaar of ouder zijn. En Ehm, voor meer informatie check de website Encore Amsterdam. Aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of op melkweg.nl. Daar vind je al die informatie. En op verzoek een feestje wat eh, erg populair is vanavond... is Next Feel the Sound 10 Year Anniversary. En dat is wel eh, wat verder van huis af. Het is in Breda, dat is Brabant, hè. Begint om 8 uur, of is eigenlijk al begonnen. Is eh, om 8 uur begonnen, duurt tot 2 uur vannacht... in het Avenue Theater in Breda. En voor meer informatie nextfeelthesound.com of de avenue.nl. En dat is een, 10-year eh, anniversary feestje met onder andere Roog, Funkerman, Kim Chaos en Bartos. Dus eh, zeker de moeite waard om even daar te gaan kijken. Kijk op nextfieldesound.com. Misschien dat je het nog redt. Het is wel krap natuurlijk, hè. Het duurt maar tot twee uur, maar eh, ja, het is toch wel even leuk om dat bij te wonen. 10-year anniversary. Funkerman, Roog, Kim, Chaos en natuurlijk Bartos, die zijn er allemaal aanwezig. En tot zover de party update. Door met muziek, want daar was ik aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van Michael eh, Bibi met Hanging Tree door de Empty Soul Remix. coming to the tree. They strung up a man, they say who murdered three.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 all the hits on ZFM's Nightwalk. van eh, Matoni en India Days met Feel So Good. En de hoorde een uh, white labeltje met eh, Feel the Energy. Is nog niet officieel uit, maar ik heb begrepen dat die, eh, dat die volgende week, als het goed is, of over twee weken uit zal komen. Feel the Energy. CFM Zandvoort, het is even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair op de radio, op de streams, op de festivals, in en outdoors. Deze week op 10, Another en Able Balder met Relax My Eyes. Op 9, Low Steppa met The Feeling. Op 8, Jengi met Bell Mercy. Op 7, Todd Edwards en Mans met Proviant. Op 6 DOD met Set Me Free. Op 5 deze week Don Bresky met uh, Early. Oftewel afgekort I Really Love You. Op 4 Eats Everything en Shazam met Get Up. Op 3 deze week Jamie Jones met Lose My Mind. 2. Polina en a Studio in de remix van Skylar. Dat is natuurlijk Nick van Julie met de SOS. En deze week eh, op 1. De plaat die vorige week voor je draaide. Leo en uh, eh, Boezwakka in de remix van Paul Woolford met Love a Story versus Finally. Nou, vorige week hebben we die gedraaid, dus die gaan we vandaag niet draaien. Misschien dat die straks eh, voorbij komt in de mix van DJ Mauzo. Ik heb wel andere muziek. DJ Whole Tide met It's the Inside That Counts. advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. Money Soul en Ann Nesby met Get Together. En daarvoor hoorde je Mr.